Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het feest voor koning Willem-Alexander is begonnen. Hij is op dit moment in Rotterdam, in de Afrikaanderwijk. Deze Koningshuisfan stond voor het krieken van de dag al langs de route, zag verslaggever Albert Bos. Sta je daar beter, sta je daar beter. Ik had een, al, al een maand een hele mooie plek in gedachten, maar ja, dat is... Eh, dat is het toch niet? Uiteindelijk dacht u, ik ga hier staan, nou wordt het hier. waarom is dit nou de plek? Daar staat een boompje en dat is dus een wegversmallingje. Dus de koning kan eigenlijk... De koning kan veel, maar hij kan niet door bomen heen. Nee. Dus ja. Ja, wie er niet bij is, is prinses Alexia. Ze studeert in Wales en heeft het druk met haar examens. Koningsnacht is voor de grote mensen, maar Koningsdag is ook vooral een kinderfeest. In het hele land zijn de vrijmarkten begonnen en daar hoort natuurlijk een optreden bij. Vader Jacob en Um, ehm, als het is kortjakje ziek en 3x3 is 9 en Mika hou je vast en zakdoekje leggen en dat waren ze. Ja, wat kan ze dansen, die meid? Wie in het eh, oosten van het land Koningsdag wil vieren... kan problemen krijgen met de trein. De NS meldt dat er een kapotte bovenleiding is tussen Zwolle en Deventer. Tot zeker kwart over twee rijden er daar dus geen treinen. Er komt misschien toch een vangrail op de plek waar vorig jaar de tienjarige Hebe en haar begeleidster Sanne verongelukte. Ze vloog uit de bocht en belandde in het water en dat overleefde ze niet. Vorige maand vloog er op dezelfde plek weer een auto uit de bocht. De gemeente Den Bosch zegt nu dat er daarom misschien toch een vangrail wordt geplaatst. Als je buiten de Randstad woont en een elektrische auto hebt... moet je vaak een stuk langer zoeken naar een laadpaal. In het noorden en in Limburg is er vaak maar één paal per 300 huishoudens. In de Randstad is dat er één op de 100. Het kabinet maakte gisteren al bekend dat ze meer gaan investeren... om op meer plekken laadpalen neer te zetten. Het weer dan nog. Het zonnetje zien we vooral vanmorgen. In de loop van de dag meer bewolking en kan er wat regen vallen.